van 10 uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De farmaceutische industrie gaat de kosten van dure medicijnen tegen kanker zelf betalen als blijkt dat deze niet werken. De sector reageert daarmee op kritiek van een werkgroep van KWF Kankerbestrijding. Die riep de sector vorige week op verantwoordelijkheid te nemen in het beteugelen van de kosten van dure medicijnen. Geneesmiddelen zijn vaak niet even effectief bij alle patiënten. Als een middel erg duur is, zoals bij nieuwe kankermedicijnen het geval is, worden dus onnodig hoge kosten gemaakt. Artsen gaan bijhouden hoe het kankerpatiënten vergaat en als het medicijn niet werkt, krijgt het ziekenhuis de kosten voor een groot deel terug. Het hoger onderwijs krijgt er 4000 docenten bij, schrijft de Volkskrant. Ze worden betaald met geld dat vrijkomt door de invoering van het leenstelsel voor studenten. Minister Bussemaker had eerder al gezegd dat met het geld meer docenten kunnen worden aangenomen, maar ze noemde toen nog geen aantal. Nu zijn collegezalen vaak overvol en klagen studenten dat ze te weinig aandacht krijgen. Door het aannemen van extra docenten moet het onderwijs op het hbo en de universiteit kleinschaliger en intensiever worden. Consumenten ergeren zich aan verpakte groenten. Driekwart van de mensen koopt liever groenten zonder plastic eromheen. Blijkt uit een onderzoek in opdracht van voorlichtingsbureau Milieu Centraal. Consumenten zijn vooral tegen verpakkingen omdat ze dan minder goed de hoeveelheid kunnen bepalen. De verpakkingen zijn, volgens Milieu Centraal juist nuttig. Het plastic biedt bescherming tijdens het vervoer en de groente is langer houdbaar. Het weer, bij geregeld zon wordt het 25 tot 30 graden. Vanmiddag en vanavond neemt de buiigheid toe, mogelijk met onweer, waarna de warmte weer wordt verdreven.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 En volgens mij heeft het zelfs op nummer 1 gestaan in de Euro Breakdown... Goed, eh, de koplopers eh, zijn bijgehaald. De peloton is eh, bij elkaar nog 62,5 kilometer te gaan. Dus het gaat lekker daar bij de Tour in Zuid-Holland.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 Kun je vast kloppen dat weer wat je nu op de, bij eh, de Tour ziet... dat eh, komt met rassenschreden hier naartoe. Over een kwartiertje is het hier rommelig en met het piek om kwart voor vijf... Dan gaat het hier echt flink onweren. Dus mocht je nog wat was buiten hebben hangen... dan zou ik dat echt even naar binnen gaan halen. We gaan even kijken naar Wimbledon, want dat wordt ook gewoon gespeeld. Titelverdedigster Kvitova die is eh, verrassend onderuit gegaan tegen Jankovic. De 25-jarige Tsjechische ging op het centercourt in drie sets onderuit... tegen Jelena Jankovic uit Servië. 3-6, 7-5 en 6-4. Kvitova die in 2011 en 2014 de titel won op Wimbledon... had tot nu toe weinig tegenstand gehad in Londen... De mondiale nummer 2 rekenen in de eerste twee ronden eenvoudig af... met de Nederlandse Kiki Bertens en de Japanse Karumi Nara. Ze verloren in die twee partijen slechts drie games. Ook tegen de 30-jarige Jankovic leek de Tsjechische aanvankelijk niet in problemen te komen. Ze won de eerste set met 6-3 en kwam een break voor in de tweede set. Daarna ging het aanvallende spel van Kvitova echter haperen. Ze begon meer fouten te maken en Jankovic eh, profiteerde door haar achterstand ongedaan te maken. De ervaren Servische won haar service game solide en sloeg toe op haar derde setpunt bij 6-5. Waardoor het in 1-1 in sets werd. De derde set ging gelijk op tot de stand van 5-4 voor Jankovic. Pitova leek meer last te hebben van de spanning dan de Servische... en maakte twee onnodige fouten met haar backhand. Jankovic, voormalig nummer 1 van de wereld, won vier punten op rij... en daarmee de wedstrijd. De partij duurde ruim twee uur en Jankovic die treft in de vierde ronde Agnieszka Radwanska. De Poolse finalist in 2012 bereikte de vierde ronde door Cassie Delacroix in twee sets te verstaan. 6-1 en 6-4. Ook eh, Caroline eh, Wozniacki bereikte eh, eenvoudig de laatste 16. De als vijfde geplaatste Deense verloor slechts vier games tegen de Italiaanse Camilla Giorgi 6-2 en 6-2. En Wozniacki evenaart door haar overwinning haar beste prestatie op Wimbledon. Ook in 2009 en 2010 en 2011. En vorig jaar bereikte de Deense de vierde ronde, maar kwam nooit verder in Londen. De mondiale nummer 5 treft in de achtste finale Garbina Muguruza... de als twintigste eh, geplaatste Spaanse rekenen in drie sets af met Angelique Gerber uit Duitsland 7-6, 1-6 en 6-2. De Duitse Sabina Lisicki die in 2011 in de eindstrijd stond... moest haar meerdere erkennen in de Zwitserse Timia Basinski 6-3 en 6-2. Dan de mannen. Roger Federer heeft gisteren eh, zich geplaatst voor de vierde ronde in Wimbledon. De zevenvoudig uh, winnaar. In Londen had het in één set lastig tegen de Australiër Sam Gore... 6-4, 6-4, 6-7 en 6-2. Federer had aan een eenbreek in de eerste twee sets genoeg om 2-0 voor te komen... en leek af te steven op een eenvoudige overwinning op de Court. In de derde set moest er een tiebreak aan te pas te komen... en daar sloeg Federer op een cruciaal moment dubbele fout... waardoor Groth <clears throat> met 7-5 aan het langste eind trok. Het betekende het eerste setverlies voor de Zwitser op Wimbledon dit jaar. De 33-jarige Federer stelde orde op zaken in de vierde set. Hij ging in de tweede game door de opslag van Groth en eh, gaf die voorsprong niet meer weg. Bij 5-2 plaatste Federer opnieuw een break... waarmee hij direct de ruim twee uur durende wedstrijd besliste. Federer die treft eh, bij de laatste 16 Roberto Batista Agut. De Spanjaard was in drie sets te sterk voor de Georgier Nicolas Basilashvili. 7-6, 6-0 en 6-1. En ook Andy Murray die plaatste zich voor de vierde ronde. De 28-jarige schot, winnaar van het toernooi in 2013... rekende in vier sets af met de Italiaan Andrea Seppi. De als derde geplaatste Brit zegevierde in vier sets dus... tegen de nummer 25 van de wereld met 6-2, 6-2, 1-6 en 6-1. En Murray die speelt in de vierde ronde tegen de Kroaat Ivo Karlovic... die in vier sets de Fransman Jo Wilfried Tsonga versloeg. Karlovic won op baan 3 het service geweld met de Fransman. En Karlovic wist geen enkele break te plaatsen... maar maakte in de spannende tiebreaks net iets minder fouten... dan als de 13 geplaatste Zonga. 7-6, 4-6, 7-6 en 7-6 werd het. Dan Thomas Berdits als zesde geplaatste in Londen... won in 4-6 van de Spanjaard eh, Pablo Anduar. 4-6, 6-0, 6-3 en 7-6. En de Tsjech die speelt in de vierde ronde tegen Gilles Simon. En de Fransman versloeg in vijf sets zijn landgenoot Gil Monfils. 3-6, 6-3, 7-6, 2-6 en 6-2. Opmerkelijk was dat de wedstrijd op baan 1 in de vierde set... wegens invallende duisternis verplaatst werd naar het centercourt. En die baan heeft een uitschuifbaar dak met verlichting. Dustin Brown is één wedstrijd na zijn verrassende overwinning... tegen Rafael Nadal al uitgeschakeld. De 30-jarige Duitser was in de derde ronde niet opgewassen tegen de Servier Viktor Trotsky. 6-4, 7-6, 4-6 en 6-4. Nou, en ehm, dan hebben wij nog eh, de eh, Marin Silic. Die voegde zich ook bij de laatste 16 eh, ten, koste van John Isner. De partij tussen de Kroaat en Amerikaan was vrijdag afgebroken... wegens duisternis bij de stand 10-10 in de vijfde set... De US Open-winnaar Silic won zijn service game eenvoudig... en plaatste vervolgens een break... waardoor de partij zaterdag na twee games alweer was afgelopen. 7-6, 6-7, 6-4, 6-7 en 12-10. En de als negende eh, geplaatste Kroaat treft maandag in de vierde ronde Dennis Kutla... De Amerikaan die nooit eerder bij de laatste 16 haalde bij een eh, Grand Slam toernooi... was vrijdag in 5 sets te sterk voor de Colombiaan Santiago Giraldo. Nou ja, op uh, Wimbledon hebben ze altijd op zondag een rustdag. En morgen gaat dus het eh, tennisgeweld weer verder. Goed, we gaan weer verder met muziek. En daar is hij weer, Julian Claire. Hier is eh, zijn groot dit, vind ik tenminste. Hier is Venise. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. pour une Pour un elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. le cœur soumis et la méprise en marinier.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 En eh, eind jaren 90 kreeg ze een relatie met eh, Johnny Depp. Twee kinderen gekregen en ze zijn inmiddels weer uit elkaar. En met de muziekbis van mevrouw Paradis, die, die is alweer voorbij gewoon. Daarvoor Julien Claire met Venice. Het is dus, drie minuten voor half vijf. Het begint aardig donker te worden hier in Zandvoort. En op CFM hoor je uit 1971 Michel Dupes met een poel van fleur. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. Avec toi, je serai prête à tout. Petit jour, entre tes bras pour un petit tour au petit jour entre tes draps. petit tour, au petit jour, entre tes draps. petit jour entre tes bras. Pour un petit tour au petit jour entre tes draps. was, hè? In 2000 eh, was er 16. Alize, Moi Lolita, een nummer 2 tot 40. En ook in, eh, in eh, onze eigen Your Breakdown was die plaat echt een knoepert van een hit. En nu is ze inmiddels alweer 15 jaar verder, 31 is ze. En wat ze doet, dat mag Joost weten. Goed, we gaan weer verder met muziek. Franstalige chansons. Hier is Jo Dansin weer eens een keertje. Il était une fois à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste, il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre mon gouvernement. Si j'étais président, simplé à la culture, me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Mini à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président Tarzan serait ministre de l'écologie, Bécassine au commerce Maya à l'industrie, je déclarerai public toutes les pâtisseries, opposition néant. Si j'étais président, si j'étais président de la République, j'écrirais mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique, on ferait des trucs marrants. Si j'étais président, je recevrai la nuit le corps diplomatique dans une super disco à l'ambiance atomique. On se ferait la guerre à grands coups de rythmique. Rien ne serait comme avant si j'étais président. jamais président de la République. Vous les petits malins, vous êtes bien sympathiques, mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique.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 Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, il a fait ce que je peux. je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie, chaque nuit pour des éléphants roses, je chanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure, une heure seulement, être une heure, une heure, quelquefois, être être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour à Macao, je deviens gouverneur de tripots cerclé de femmes languissantes Même si là, c'est d'être chanteur, J'y soit devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. que je vends des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais BD, de fausses vieilles. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays, et que chaque pays soit à moi, je sais quand même que chaque nuit. Seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je rechanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure, une heure seulement, être une heure, une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. jour au paradis, je devienne comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à elle blanche. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le fit et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser là-bas. et le pur esprit à vouloir consoler les hommes. Je sais quand même que chaque nuit, J'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Étant une heure, une heure seulement, étant une heure, une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau. bom ik com alla Oh, fantastisch. Jacques Brel hoorde je voorbij komen in Zandvoort Dimanche. En eh, ik zei Joda voor. dit is helemaal niet waar. Gérard Lenormand met J'étais président. En eh, nu een plaat uit eh, eind jaren 90. Ze heeft gelukkig maar één eentje gehad. Ingrid met Toe e voiture. Terwijl we het lekker thunder straks aan hier zijn, hè? Nog net een goede flits. et je t'ai cru. Le cheval que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le fil d'Orient, mais tu l'as compté.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 Nou, de tweede groep met onder andere Geesink. En de derde groep met onder andere Mollema, Kelderman en Quintana... zijn intussen in elkaar geschoven. De groep heeft ruim een minuut achterstand op de kopgroep. Met onder andere Froome en Contador, de sprinters Krijpel en Kevinus en Tony Martin, die nu virtueel in het geel rijdt.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 Mais pour moi, une ex. explication vaudrait mieux. sous aucun prétexte, je ne veux devant toi ce rex, poser mes yeux derrière un González Hardy. Die, eh, dat zijn een setje van elkaar, dus ehm, toevallig dat ze achter elkaar komen. Jacques Dutronc dus met Ilé Schenker Paris Terweille. En daarachter Françoise Hardy, comment te dire adieu. Ja, we moeten bijna vaarwel zeggen. Maar eerst uh, dat dit programma wordt eh, herhaald. Aankomende dinsdag tussen 8 en 11 kun je al die Franse plaatjes wederom weer horen. Op CFM. En dan, ja, kun je mij ook weer horen. Goed, zometeen non-stop muziek tot aan 9 uur. En dan is hij er weer hoor. Vader In Peaceful Radio Show 1092. Wat heeft hij daar allemaal voor leuke dingen? De Balance Music van Swakky Rock. Swakkie Rock. Goed, en we hebben ook nog eh, Jeff Oster. Eh, die komt langs met What's This Behind the Scenes. En de New Age Music Odyssey, de Equal Brilliant, nieuwe album van Karani. Nou, dat is een feest om dat eh, mee te maken natuurlijk. Goed, dit was hem weer. Zandvoort op eh, zondag, Zandvoort mans. We gaan dit eh, programma volgend jaar weer gewoon weer doen als de tour er weer is. En wanneer dat is, ja, dat uh, moet even in de agenda eventjes kijken. Volgende week is het programma met Rob Harms, Rob van der Velde. Het is mooi te kijken hoe de jongen heet. En AJ Vos, Albert-Jan Vos... Die zijn hier dan met Zandvoort op zondag. Goed, nog één Franstalig plaatje tot aan het nieuws van 5 uur. Dat wordt in Dila van eh, een aantal jaar geleden. Hier is Dernier Dansé. Ik wens jou een hele fijne zondagavond.